Walgemoet met het NWS Journaal. Het is niet duidelijk wat het gespresident Poetin heeft opgeleverd. Ze spraken afgelopen avond bij Berlijn drie uur met elkaar. Onder meer over Syrië. Vooraf zei Merkel dat het zou gaan over een dreigende humanitaire crisis in Idlib. Het laatste grote Syrische rebellengebied. Poetin riep op mee te helpen bij de wederopbouw van Syrië. Maarten van der Weijden is een uur geleden aangekomen in Hinderlopen. De vijfde van de elf Friese steden die de lange afstandszwemmer aandoet op zijn 200 kilometer lange zwemtocht. Hij loopt ongeveer een half uur achter op schema. Van der Weijden begon gistermorgen aan zijn sponsortocht om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Zijn volgende stempel haalt hij in Borkum, waar hij waarschijnlijk rond 5 uur vanmorgen aankomt. Maandagavond moet de Steden zwemtocht volbracht zijn. In een beschermd natuurgebied in het zuiden van Mexico zijn tientallen dode zeldzame zeeschilpadden gevonden. Mexicaanse autoriteiten onderzoeken waaraan de beschermde dieren zijn gestorven. De afgelopen weken werden in totaal 113 dode schildpadden gevonden... in een speciaal aangelegd natuurgebied waar de dieren hun eieren kunnen leggen. De kadavers lagen verspreid over een kuststrook van zo'n 30 kilometer. Deskundigen vermoeden dat de schildpadden zijn gestorven door verstikking, vishaken of schadelijke algen. Tennisser Kiki Bertens speelt vandaag de finale van het WTA-toernooi in Cincinnati... tegen de nummer 1 van de wereld, Simona Halep uit Roemenië. Bertens wist de finale te bereiken door de nummer 6 van de wereld... de Tsjechische Petra Kvitova in drie sets te verslaan. De Wateringse staat nu zelf op de 15e plaats op de wereldranglijst. Het weer vannacht is er veel bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog...